Start. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een volleybaltrainer uit het Brabantse Berlicum is veroordeeld voor ontucht met een speelster van 15. En het stiekem filmen van meisjes in hotels en kleedkamers. De man kreeg een celstraf van 8 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook kreeg hij een taakstraf van 150 uur. De man werd in maart vorig jaar door een speelster betrapt... toen hij met zijn mobieltje onder de deur van haar kleedhokje probeerde te filmen. De voorzitter van sportkoepel NOC-NSF, André Bolhuis, reageert verrast op het vertrek van IOC-lid Eurlings. Bolhuis betreurt het vertrek, maar heeft er wel begrip voor. Eurlings stond onder zware druk om op te stappen vanwege de mishandeling van zijn ex in 2015. Eurlings zelf zegt in een verklaring dat de discussie over zijn aanblijven afleidt van de sport en de sporters. Een man uit Wiegen die tijdens Koningsnacht in 2016 twee mannen uit Venendaal neerstak... is ook in hoger beroep veroordeeld tot zes jaar cel. Hij was dronken en kreeg ruzie met het tweetal. De dader zelf zegt dat hij handelde uit noodweer. Volgens het gerechtshof was het poging tot doodslag. Hij moet zijn slachtoffers een schadevergoeding betalen van 20.000 euro per persoon. Twee overlevenden van de ebola-crisis in Sierra Leone slepen de overheid voor de rechter. Ze willen weten waar het hulpgeld uit het buitenland is gebleven. Er zou ongeveer 15 miljoen euro zijn gestolen. Met dat geld hadden levens kunnen worden gered, zeggen de overlevenden. Computerfabrikant HP roept wereldwijd een aantal laptops terug omdat de batterij in brand kan vliegen. Bij de meeste laptops die het probleem hebben zijn de batterijen ingebouwd. Klanten kunnen ze niet zelf vervangen. Er zijn ook losse brandgevaarlijke batterijen verkocht. Via de website van HP kunnen klanten controleren of er een gevaarlijke batterij in hun laptop zit. Het weer, het is vrij zacht, 7 tot 10 graden.